12 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Max Verstappen heeft met groot machtsvertoon de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte op de tweede plek en greep in de eerste bocht de koppositie. Die gaf hij niet meer uit handen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als vierde... en dat was voor de Brit genoeg om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die van pole position was gestart... viel vlak voor het einde uit met een motorisch probleem. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die op landelijk niveau samen regeren. De CDU blijft volgens een exit poll met 28 procent... nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20 procent. De grootste winst in Hessen was volgens de exit poll voor de Groenen en de rechtse AFD. Bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht is iemand om het leven gekomen. Het is onbekend wat er precies is gebeurd. De politie heeft na het incident iemand gearresteerd. Onderzocht wordt of het gaat om de schutter. Katendrecht is een wijk in Rotterdam-Zuid. Agenten zoeken daar nog naar andere verdachten. Voor het eerst in jaren is het Israëlische volkslied gespeeld in Abu Dhabi. Het lied klonk voor een Israëlische judoka die een gouden medaille won op een internationaal judo-toernooi. Eerder deze week waren er ook al signalen dat de betrekkingen tussen Israël en de golfstaten verbeteren. Vrijdag bracht premier Netanyahu een onverwacht bezoek aan Oman. Het eerste van een Israëlische premier in 20 jaar. Philip Cocu is ontslagen als trainer van de Turkse topclub Fenerbahce. Dat gebeurde nadat de club voor de vijfde keer had verloren in de competitie. Fenerbahce staat nu na tien wedstrijden op de vijftiende plaats.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 Hij startte op de tweede plek en greep in de eerste bocht de koppositie. Die gaf hij niet meer uit handen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als vierde... en dat was voor de Brit genoeg om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die van pole position was gestart... viel vlak voor het einde uit met een motorisch probleem. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die op landelijk niveau samen regeren. De CDU blijft volgens een exit poll met 28 procent... nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20 procent. De grootste winst in Hessen was volgens de exit poll voor de Groenen en de rechtse AFD. Bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht is iemand om het leven gekomen. Het is onbekend wat er precies is gebeurd. De politie heeft na het incident iemand gearresteerd. Onderzocht wordt of het gaat om de schutter. Katendrecht is een wijk in Rotterdam-Zuid. Agenten zoeken daar nog naar andere verdachten. Voor het eerst in jaren is het Israëlische volkslied gespeeld in Abu Dhabi. Het lied klonk voor een Israëlische judoka die een gouden medaille won op een internationaal judo-toernooi. Eerder deze week waren er ook al signalen dat de betrekkingen tussen Israël en de golfstaten verbeteren. Vrijdag bracht premier Netanyahu een onverwacht bezoek aan Oman. Het eerste van een Israëlische premier in 20 jaar. Philip Cocu is ontslagen als trainer van de Turkse topclub Fenerbahce. Dat gebeurde nadat de club voor de vijfde keer had verloren in de competitie. Fenerbahce staat nu na tien wedstrijden op de vijftiende plaats. Cocu was nog maar vier maanden in dienst bij de Turkse club. Het weer, vannacht bewolkt. In het zuidoosten kan wat lichte regen vallen. Minima rond of net boven het vriespunt.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 Every time I do it makes me laugh. eyes get so red. And what the hell is on Joey said? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without.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 From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety, more than twisting my sobriety. Peg pig out till you've seen the light. Peg out till you've seen the light. F the people, read the papers, read them good and well.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 Max Verstappen heeft met groot machtsvertoon de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte op de tweede plek en greep in de eerste bocht de koppositie. Die gaf hij niet meer uit handen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigt als vierde... en dat was voor de Brit genoeg om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die van pole position was gestart... viel vlak voor het einde uit met een motorisch probleem. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die op landelijk niveau samen regeren. De CDU blijft volgens een exit poll met 28 nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20 De grootste winst in Hessen was volgens de exit poll voor de Groenen en de rechtse AFD. Bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht is iemand om het leven gekomen. Het is onbekend wat er precies is gebeurd. De politie heeft na het incident iemand gearresteerd. Onderzocht wordt of het gaat om de schutter. Katendrecht is een wijk in Rotterdam-Zuid. Agenten zoeken daar nog naar andere verdachten. Voor het eerst in jaren is het Israëlische volkslied gespeeld in Abu Dhabi. Het lied klonk voor een Israëlische judoka die een gouden medaille won op een internationaal judo-toernooi. Eerder deze week waren er ook al signalen dat de betrekkingen tussen Israël en de golfstaten verbeteren. Vrijdag bracht premier Netanyahu een onverwacht bezoek aan Oman. Het eerste van een Israëlische premier in 20 jaar. Philip Cocu is ontslagen als trainer van de Turkse topclub Fenerbahce. Dat gebeurde nadat de club voor de vijfde keer had verloren in de competitie. Fenerbahce staat nu na tien wedstrijden op de vijftiende plaats. Cocu was nog maar vier maanden in dienst bij de Turkse club. Het weer, vannacht bewolkt. In het zuidoosten kan wat lichte regen vallen. Minima rond of net boven het vriespunt.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 Every time I do it makes me laugh. eyes get so red. And what the hell is on Joey's head? And this is where I grew up. I think the president fixed it up. I never knew we ever went without.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 Max Verstappen heeft met groot machtsvertoon de Grand Prix van Mexico gewonnen. Hij startte op de tweede plek en greep in de eerste bocht de koppositie. Die gaf hij niet meer uit handen. Mercedes-coureur Lewis Hamilton eindigde als vierde... en dat was voor de Brit genoeg om zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1 binnen te halen. Verstappens teamgenoot Daniel Ricciardo, die van pole position was gestart... viel vlak voor het einde uit met een motorisch probleem. De verkiezingen in de deelstaat Hessen in Midden-Duitsland... hebben zwaar verlies opgeleverd voor de CDU en de SPD... die op landelijk niveau samen regeren. De CDU blijft volgens een exit poll met 28% nog wel de grootste partij in de deelstaat. De SPD viel terug van 30 naar 20%. De grootste winst in Hessen was volgens de exit poll voor de Groenen en de rechtse AFD. Bij een schietincident in de Rotterdamse wijk Katendrecht is iemand om het leven gekomen. Het is onbekend wat er precies is gebeurd. De politie heeft na het incident iemand gearresteerd. Onderzocht wordt of het gaat om de schutter. Katendrecht is een wijk in Rotterdam-Zuid. Agenten zoeken daar nog naar andere verdachten. Voor het eerst in jaren is het Israëlische volkslied gespeeld in Abu Dhabi. Het lied klonk voor een Israëlische judoka die een gouden medaille won op een internationaal judo-toernooi. Eerder deze week waren er ook al signalen dat de betrekkingen tussen Israël en de golfstaten verbeteren. Vrijdag bracht premier Netanyahu een onverwacht bezoek aan Oman. Het eerste van een Israëlische premier in 20 jaar. Philip Cocu is ontslagen als trainer van de Turkse topclub Fenerbahce. Dat gebeurde nadat de club voor de vijfde keer had verloren in de competitie. Fenerbahce staat nu na tien wedstrijden op de vijftiende plaats. Cocu was nog maar vier maanden in dienst bij de Turkse club. Het weer, vannacht bewolkt. In het zuidoosten kan wat lichte regen vallen. Minima rond of net boven het vriespunt.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 Every time I do it makes me laugh. eyes get so red. And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the prison owner fixed it up. I never knew we ever went without.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 Hij startte op de tweede plek en greep in de eerste bocht 56 procent. Een voorsprong die niet meer is in te halen. De 63-jarige Bolsonaro staat bekend om zijn omstreden uitspraken. Zo sprak hij zijn bewondering uit voor de vroegere militaire dictatuur in Brazilië... en hij deed racistische en homofobe uitspraken. Hij belooft orde op zaken te stellen in Brazilië... onder meer door de corruptie en de criminaliteit hard aan te pakken... en door staatsbedrijven te privatiseren. Bolsonaro nam het in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen op...